12 uur. Thomassen met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander vindt stikstof geen zaak van alleen de boeren. Het stikstofprobleem is een uniek probleem... dat we als samenleving als geheel moeten oplossen. Niet alleen de agrariërs. Hij zei dat bij de afsluiting van het staatsbezoek aan India. Een jaar geleden zei de koning nog dat Nederland best eens wat trotser op de boeren mag zijn. Die uitspraak wilde hij niet herhalen. Hij zei wel dat het stikstofprobleem een Nederlands probleem is... waar we nog nooit eerder mee geconfronteerd zijn. De gemeenteraad van Apeldoorn wil een algeheel vuurwerkverbod. Dat moet volgend jaar ingaan. Als het plan doorgaat is Apeldoorn de eerste gemeente... waar consumenten met oud en nieuw helemaal geen vuurwerk mogen afsteken. De komende jaarwisseling komen er in Apeldoorn vuurwerkvrije zones. De stafchef van het Witte Huis heeft toegegeven dat de VS Oekraïne onder druk heeft gezet. Als dat land niet met belastend materiaal zou komen over de zoon van democraat Biden... zou het geen miljoenen dollars aan militaire steun krijgen. Later trok de stafchef de verklaring weer in. Hij zei dat zijn woorden door de media waren verdraaid. De zaak rond het Oekraïense onderzoek was voor de Democraten aanleiding... om een afzettingsprocedure te beginnen tegen president Trump. De politie in Kerkrade heeft een man van 30 uit Brunsum aangehouden... die heeft geprobeerd het politiebureau in brand te steken. Vanmorgen vroeg ramde een auto de glazen pui van het bureau... en was er even brand. In de auto stonden jerrycans met een onbekende vloeistof. Twee agenten waren binnen, maar niemand raakte gewond. Het weer, stevige buien, mogelijk met hagel en onweer en veel wind. Aan zee ook zware windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt en af en toe regen en ook dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 We will, we will rock you. Sing it, oh, we will, we will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.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 That's whiter than what's and down your The phantom, exterior like fish the interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your fizz head. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer dickery, I know killers in the street. Still to make you feel like you chiller in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. About my heart. Take for me And think before you fuck with little skateboard B Sally can wait She knows it's too late As we're walking on by My soul But y'all knew that The big boss dog, yeah I had to do that I keep a blue flame hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't fake it, just break it, and when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire. chisel. G's to the biz act. Now, ladies, if we kiss. And so, Sally can wait. She knows it's too late, and she's walking on My soul. with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I hang out tough real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you want a back. AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you. The dance to this motherfucking music be quick to. Subscribe, nigga, get your issue.